Renate met het NOS Journaal. Er wordt veel overlast verwacht vanwege storm Yunus. Vanaf twee uur vanmiddag rijden er geen treinen meer. En de KLM verwacht ook problemen. Schrapt bijna 170 vluchten. Verder zullen scholen eerder dichtgaan... en gaan ook veel test- en vaccinatielocaties van de GGD eerder sluiten. De KNMI heeft voor het grootste deel van het land code oranje afgegeven vanwege de storm. Alleen voor Limburg geldt code geel. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken en zijn Russische collega Lavrov ontmoeten elkaar volgende week. Volgens persbureau Reuters eist Blinken wel dat Rusland in de tussentijd niet Oekraïne binnenvalt. Blinken zei dat hij Lavrov per brief heeft gevraagd om in Europa bijeen te komen... om zo alsnog tot een diplomatieke oplossing van de crisis te komen. De energierekening is dit jaar gemiddeld ruim 85% hoger dan vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend op basis van de energieprijs zoals die in januari was. Gemiddeld zijn huishoudens dit jaar 2800 euro kwijt aan energie... en dat is ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden. Mensen met een variabel contract merken die hogere prijzen eerder. Bijna de helft van de Nederlanders heeft zo'n variabel energiecontract. De Canadese politie heeft de twee belangrijkste leiders van het truckersprotest in Ottawa gearresteerd. Dat meldt de Canadese zender CBC News. De protesten in Ottawa duren al ruim twee weken. Vrachtwagens blokkeren het centrum van de hoofdstad en zijn niet van plan om te vertrekken. Het protest richt zich tegen de coronamaatregelen en het beleid van premier Trudeau. De Aziatische luchtvaartmaatschappij Air Asia roept regeringen in de regio op om de grenzen open te stellen. De topman van de prijsvechters zei tegen de BBC dat het niet logisch is om de grenzen dicht te houden nu Omicron veel milder blijkt. Volgens hem moet het economisch belang nu weer zwaarder gaan wegen. Het weer tijdelijk rustiger nu en regen. De temperatuur gaat oplopen naar een graad of 11. Vanmiddag wordt het dan vanwege de storm extreem onstuimig... met zeer zware windstoten van 100 tot 120 km per uur.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 speaking, it's the voice of playing I could love you, I could be anything you want of me. And in the darkness of the night, baby, let me be your light. I could love you, I could be anything you want of me.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 De energierekening is dit jaar gemiddeld ruim 85% hoger dan vorig jaar. Dat heeft het CBS berekend op basis van de energieprijs zoals die in januari was. Gemiddeld zijn huishoudens dit jaar 2800 euro kwijt aan energie, ruim 1300 euro meer dan een jaar geleden. En het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code oranje afgegeven vanwege storm Yunis. Er wordt veel overlast verwacht. Uit voorzorg rijden er vanaf twee uur geen treinen meer. En de KLM zat bijna 170 vluchten. Het weer, eerst regen, later vanmiddag dus extreem onstuimig met zeer zware windstoten tot 120 km per uur. I don't know too many words after so many minds. Somebody whispers hello. wild. But now I'm looking, now I'm looking in its eyes. Baby, you're my shelter. Shelter from a broken paradise. I couldn't dream it any better if I tried. I'ma fly out to Vegas. Vegas. We could tie it up tonight, no patience. Take my last name, put it where your name is. Have they ever seen a love this famous? They never, know. they never. It's forever, ever, ever, ever, ever.